Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. D66 gaat aangifte doen tegen Willem Engel. De leider van actiegroep Viruswaarheid gooide vanmiddag het woonadres van Sigrid Kaag op Twitter. Engel zegt zelf dat hij dat niet deed om mensen op te hitsen om langs te gaan... maar dat hij wil weten op wiens naam de woning staat. De tweet is inmiddels verwijderd. Eerder deze week werd een andere coronademonstrant al opgepakt... omdat hij met een fakkel voor het huis van Kaag stond. En de man die afgelopen week werd opgepakt omdat hij John van den Heuvel zou hebben achtervolgd over de A2 is vrijgelaten. Volgens het OM lijkt de situatie toeval. Gisteren vertelde John van den Heuvel in RTL Boulevard dat er in de auto van de verdachte meerdere dingen waren gevonden. Er zijn geen strafbare dingen gevonden in die auto, maar bijvoorbeeld wel een bivakmuts. Nou, het is volgens mij niet heel koud. Eh, ja, waarom zit je in een auto met, met een bivakmuts? Eh, er zijn meerdere telefoons gevonden. Ook een cryptotelefoon. Nou, van een cryptotelefoon weten we dat die heel veel gebruikt worden door criminelen. De man is dus vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Een wandelaar in Geldermalsen heeft 24 chihuahuas gevonden. De hondjes waren verwaarloosd en lagen vastgebonden aan een paal langs een landweggetje. Volgens de dierenambulance waren ze er net op tijd bij. Sommige dieren waren bijna onderkoeld. De chihuahuas zijn naar het asiel gebracht. En voor een mini-wintersportvakantie hoef je de komende dagen niet heel ver te rijden. In België is op sommige plekken een behoorlijk pak sneeuw gevallen. In een deel van de Ardennen kan zelfs geskiet worden. Eén nadeel, het is niet heel koud. Dus deze man staat al snel behoorlijk te zweten. Dat is uh, eh, willen werken. Dus eh, van die klein kindjes. De eerste keer alle twee op platten. Dus dat wel eh, zalig om een keer te komen oefenen. Ze vertrekken met de krokjes voor een weekje naar, uh, naar Zwitserland is... De eerste keer op platten, Ze kunnen nog wel even doorgaan met oefenen. De sneeuw blijft waarschijnlijk nog wel een paar dagen liggen. En het weer nog een beetje van alles. Soms wat zon, maar ook wolken en af en toe pittige buien. Morgen is het eerst grijs, maar daarna bijna overal droog. En opnieuw af en toe een zonnetje. Het wordt dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Cause my heart take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. I won't lie It's what keeps me coming back Even though I'm terrified mich zurück. Ich will mich an dir satteln, immer mit dir sein, betanke mich mit Leben. cannot come hang with us. We're stuck in one place. I was down back to the page. Not light skin, me babes. I channel this reason.